Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten echt gauw meer asielopvangplekken komen, zegt het COA. Dat wil dat er voor eind volgend jaar 13.000 plekken bijkomen. Verslaggever Thomas Pekschoor heeft even meegerekend. Er is sowieso al een tekort van zo'n beetje 6000 plekken. Eh, we hebben de afgelopen tijd ook gezien dat er allerlei noodlocaties zijn opgericht. En dan is er, eh, zijn er ook nog een aantal plekken die de komende tijd dicht gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om gymzalen waar de afgelopen tijd bedden voor asielzoekers zijn neergezet. Veel van die contracten lopen nu af. Toch hoopt het COA dat gemeenten alle mogelijke plekken gewoon open houden. Bij de politie maken ze zich zorgen over het gedrag van agenten in opleiding. In vijf jaar tijd werden er 59 ontslagen, meldt de Telegraaf. Daar hebben ze een, intern onderzoek gelezen. De agenten in opleiding werden bijvoorbeeld betrapt op het gebruik van drugs of rijden onder invloed. Stuur jij vaak de gele emoji met tranen van het lachen? Je bent niet de enige. Het was de populairste van het afgelopen jaar. Het rode hartje staat op twee en daarna volgt het schuine gezichtje dat extreem hard lacht. De gezichtjes zijn sowieso de meest gebruikte emoji van allemaal. Het minst versturen we de vlaggen. Grootste stijgers in de lijst zijn de taart en de ballon. In Eindhoven staat een gloednieuwe parkeergarage en die kostte 20 miljoen euro. Maar niemand zet daar zijn auto neer. De garage met 600 parkeerplaatsen ligt naast de A67 en is vooral heel erg leeg. Een verslaggever van Omroep Brabant ging er naartoe we had natuurlijk graag een automobilist om een reactie gevraagd. En we hebben hier anderhalf uur gestaan, maar er is niemand gekomen. Het afgelopen half jaar parkeerden er maar 25 mensen... omdat de garage te ver weg ligt van het centrum van Eindhoven. Het levert de gemeente gemiddeld 100 euro per dag op... terwijl het jaarlijks 3 ton kost om de garage open te houden. Het weer trekt steeds meer dicht. Vanmiddag gaat het op veel plekken regenen. In het oosten en in Limburg kan wat natte sneeuw vallen.